Dik de met het NOS-journaal. De Nobelprijs voor Economie is toegekend volgens een belasting- of renteverlaging voor economische groei en inflatie. Het voltallige bestuur van de scholenstichting Prominent in Ede stapt op. Aanleiding is de ophef over een plan de stichting om allochtone leerlingen te weren van de openbare basisschool de Zuiderpoort. Daardoor zou de school een betere afspiegeling van de omliggende wijk moeten worden. Het plan werd onder meer in de Edese gemeenteraad discriminerend genoemd. Door die kwalificatie voelt het schoolbestuur zich beschadigd. De media zouden een vertekend en ongenuanceerd beeld hebben gegeven, terwijl het plan volgens de stichting juist bedoeld was om de integratie te bevorderen. De voedselprijzen in de wereld blijven de komende tijd waarschijnlijk sterk schommelen. VN-organisaties voorspellen dat vooral boeren en consumenten in Afrika daardoor risico lopen. Door de prijsschommelingen zijn juist zij kwetsbaar voor armoede. De VN-organisaties waaronder het Wereldvoedselprogramma pleiten voor maatregelen om voedselprijzen stabiel te houden. En ook roepen ze landen op meer te investeren in de landbouwsector van ontwikkelingslanden. De Egyptische premier Sharaf heeft na de rellen in Cairo opgeroepen tot kalmte. Bij een demonstratie van duizenden koptische christenen gisteren vielen 24 doden en honderden gewonden. Sharaf zegt dat de oneenigheid tussen moslims en kopten een gevaar vormt voor het land. Volgens journalisten waren er juist veel moslims die het voor de kopten opnamen en keerden de twee groepen zich samen tegen de ordentroepen. In Egypte is veel kritiek op de manier waarop de militaire machthebbers het land leiden dan nog in het noorden af en toe regen. Temperatuur 18 graden in het noorden en graad of 20 in het zuiden. Morgen bewolkt en regenachtig en iets kouder dan vandaag. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A28 Utrecht-Amersfoort staat tussen Soesterberg en Amersfoort 9 kilometer file door een kapotte vrachtwagen.